7 uur. Jobboot met het NOS Journaal. De Europese Unie gaat nauw samenwerken met Libië om mensensmokkel op de Middellandse Zee tegen te gaan. Dat hebben de 28 regeringsleiders besloten op de EU-top op Malta. De Libische kustwacht krijgt extra training en wordt beter uitgerust. Verder zal er intensiever gepatrouilleerd worden voor de Libische kust. Volgens de Duitse bondskanselier Merkel is het na de afspraken met Turkije nu hoog tijd om de stroomvluchtelingen die vanuit Libië de EU bereikt aan te pakken. Het afgelopen jaar hebben zo'n 4600 vluchtelingen de overtocht vanuit Libië niet overleefd. Ook met de buurlanden van Libië zullen afspraken worden gemaakt over het terugsturen van vluchtelingen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart doen 28 partijen mee. Dat heeft de kiesraad bekendgemaakt. Maandag stonden nog 31 partijen op de lijst. Sindsdien zijn drie partijen afgevallen. Dat zijn de Vrouwenpartij, Trots op Nederland en de partij Respect. Zij konden de borg van iets meer dan 11.000 euro niet betalen... en daardoor voldoen ze niet aan alle voorwaarden om te mogen meedoen. De bekendmaking was anderhalf uur later dan gepland... omdat de kiesraad nog in gesprek was met enkele partijen... die niet aan de voorwaarden voldeden. De strafmaatregelen van de Verenigde Staten tegen Iran worden uitgebreid. Dat gebeurt na de lancering van een ballistische raket door Iran afgelopen zondag. De nieuwe maatregelen zijn gericht tegen 13 personen en 12 bedrijven. Gisteren waarschuwde het Witte Huis Teheran al om geen raketproeven meer te doen. Onduidelijk bleef nog met welke maatregelen de VS dreigde. Een Nederlandse piloot is in Londen veroordeeld tot 23 jaar cel voor drugsmokkel. De man van 53 uit Hilversum smokkelde vorig jaar met een klein vliegtuig 22 kilo cocaïne van Nederland naar Groot-Brittannië. Hij had de drugs verstopt in metalen kistjes onder de vleugels van zijn vliegtuig. Hij zei dat die kistjes als gewichten dienden om zijn toestel stabiel te houden als het aan de grond stond. Een Pol met wie de man samenwerkte, is veroordeeld tot 17 jaar cel. Het weer wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vanavond is het 7 graden, vannacht 3. Morgenochtend eerst droog en af en toe zon. In de middag en avond vanuit het zuiden regen. Zondag ook nog wat regen, maar droge weer overheerst. Het wordt in het weekend zo'n 8 graden. Dit was het... DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A28 Amersfoort-Utrecht... tussen Den Dolder en knooppunt Rijnsweert 3 kilometer. De vertraging is daar een kwartier en dat is te wijten aan een ongeluk vanmiddag op de A27.